5 uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De tropische storm Earl heeft in Mexico al zeker 38 mensen het leven gekost. Het zwaarst getroffen werd de staat Puebla. Daar zijn 28 mensen om het leven gekomen nadat huizen waren ingestort door aardverschuivingen. Vanwege het noodweer moest de politie een deel van de snelweg tussen Mexico-stad en het getroffen gebied afsluiten. Op de weg lag te veel modder. Er waren ook aardverschuivingen in de staat Veracruz in het oosten van Mexico. Daar vielen tien doden. Op de Spelen in Rio hebben drie Nederlandse turnsters zich geplaatst voor een individuele finale plaats. Etora Torsdottir doet mee aan de meerkamp, net als Lieke Wevers. Haar zusje Sanne plaatste zich voor de balk, het toestel dat haar vorig jaar bij de WK zilver opleverde. Ook de vrouwenploeg deed goede zaken door zich te plaatsen voor de landenfinale. Minder goed ging het voor zwemmer Sebastian Verschuren. Hij is er niet in geslaagd de finale op de 200 meter vrije slag te bereiken. De regerend Europees kampioen eindigde in zijn halve finale als vijfde. En in Rio zat het de tennissers ook niet mee. De nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de Argentijn Juan Martín Del Potro. De Amerikaanse zusjes Williams verloren nog nooit het Olympisch dubbeltoernooi... Maar ook zij kunnen hun koffers pakken. In Rio verloren de twee met twee sets van Lucy Safarova en Barbora Strikova uit Tsjechië. En in Londen is een treinpassagier overleden nadat hij uit het raam had geleund en waarschijnlijk geraakt werd door een voorbijrazende trein. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij station Wandsworth Common. De man was op slag dood. Ooggetuigen zeggen dat hij als het ware onthoofd werd. De politie spreekt dat tegen. Het weer is nog bewolkt met lokaal wat regen. In de middag breekt de zon door, maar er kan ook nog een bui vallen.